Een voorspoedige start. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het Franse parlement heeft opnieuw ingestemd met verlenging van de noodtoestand... voor de vijfde keer sinds de aanslagen in Parijs van november vorig jaar. Als ook de Franse Senaat instemt, geldt de noodtoestand tot 15 juli volgend jaar. Dat zou betekenen dat hij nog van kracht is als de Fransen in april en mei een nieuwe president kiezen. Er is wel degelijk informatie naar Turkije gegaan over Nederlandse moslims... die zouden sympathiseren met de Gulen-beweging. Volgens de attaché van de Turkse overheid in Nederland... was het openbare informatie die hij zelf op het internet verzamelde. Imams zouden geen informatie hebben doorgegeven. Gisteren riep staatssecretaris Kleinsma mensen op... die zich geïntimideerd voelen door de Turkse overheid om aangifte te doen... In Duitsland en België zou de Turkse overheidsorganisatie Dianet imams hebben gevraagd informatie over Gulen-aanhangers door te geven. De Belastingdienst verliest mogelijk duizenden personeelsleden meer dan tot nu toe werd aangenomen. Daardoor kan de fiscus over een aantal jaar mogelijk zijn werk niet goed meer doen. Dat schrijft de voorzitter van de vakbond van hogere ambtenaren bij Financiën in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Hij is bang dat er door de bezuinigingen veel minder aangiftes gecontroleerd kunnen worden. En er komt toch geen verplicht kenteken voor tractoren op de openbare weg. De Tweede Kamer had juist om de kentekenplicht gevraagd... omdat er veel ongelukken gebeuren met tractoren op de weg. Maar het voorstel werd gisteravond met een krappe meerderheid verworpen. De Kamer vindt het een te grote lastenverzwaring voor de boeren.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 人。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 needed you most. been trying to tell me I'm flying fast didn't work.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 ik alles was wat jij was.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 that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 your head turns full circle.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 self-control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 ZFM wenst je.